Kees Groot met het NOS-journaal. In Rotterdam is een 40-jarige man overleden nadat hij was opgepakt door de politie. De politie werd vannacht gebeld door de zorginstelling waar de man woonde... omdat hij problemen veroorzaakte. Toen de agenten hem boeiden werd de man onwel. Nadat hij was gereanimeerd werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij in de loop van de nacht. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Het dodental van de bomaanslag in Kabul is opgelopen tot 90. Er zijn ongeveer 400 gewonden, zegt de Afghaanse overheid. In de ochtendspits ontplofte er een zware bom in de ambassadewijk. De meeste slachtoffers zijn Afghaanse burgers. De Taliban lieten al snel weten dat ze niet achter de aanslag zitten. Islamitische staat heeft nog niets van zich laten horen. De Europese Commissie wil dat EU-landen die tol heffen hetzelfde systeem invoeren. Nu heeft elk land met tol nog zijn eigen systeem. Dat kost volgens de Commissie veel tijd en administratiekosten. Er zou betaald moeten gaan worden per kilometer, waarbij vervuilende auto's meer betalen. Tolvignetten, zoals in Oostenrijk, verdwijnen als het aan Brussel ligt. Het voorstel moet nog wel worden goedgekeurd door de 28 lidstaten van de EU en het Europees Parlement. Asielzoekers moeten steeds langer wachten op de behandeling van een verzoek tot gezinshereniging. In twee jaar tijd is de wachttijd verdubbeld tot gemiddeld 331 dagen, ruim 11 maanden. Volgens staatssecretaris Dijkhoff komt dat vooral door de sterk gestegen instroom van asielzoekers. Ook is er vaker aanvullend onderzoek nodig om te kijken of mensen wel echt familie van elkaar zijn. De IND heeft extra mensen aangenomen om de gezinsherenigingsverzoeken te behandelen.